Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Indonesië is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De meeste hebben brandwonden opgelopen. De vulkaan Semeru is met een hoogte van bijna 3700 meter de hoogste berg van Java. Veel mensen in de omgeving zijn op de vlucht geslagen. Door de as en de vele regen is een dikke modderstroom ontstaan. Bij een zandmijn waren tien arbeiders vastkomen te zitten. Ze zijn door de reddingsdiensten in veiligheid gebracht. De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft presentator Chris Cuomo ontslagen... vanwege zijn rol in de MeToo-zaak tegen zijn broer Andrew. Die trad in augustus af als gouverneur van New York. Onlangs bleek dat Chris Cuomo zijn broer heeft geholpen bij de verdediging... tegen de beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zo zou hij zijn positie bij CNN hebben gebruikt om informatie te verzamelen... over de vrouwen van wie de klachten afkomstig zijn. De nieuwszender heeft nader onderzoek laten doen naar de presentator... en op basis van nieuwe informatie is Cuomo nu ontslagen. Wat de nieuwe informatie is, zegt CNN er niet bij. In Oostenrijk zijn drie skiers om het leven gekomen door een lawine. Ze waren met een groep aan het skiën op de Lakkenspitze in het Salzburgerland... toen een pakket sneeuw van 600 meter lang losraakte. De drie raakten onder de sneeuw bedolven. Twee van hen werden dood teruggevonden, de derde overleed in het ziekenhuis. Twee andere skiers raakten gewond, zij kwamen niet onder de sneeuw terecht. Prinses Beatrix is positief getest op het coronavirus, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ze heeft milde gezondheidsklachten en zit thuis in isolatie. Prinses Beatrix was vorige week nog op Curaçao. Daar vertelde ze aan de pers dat ze haar boosterprik al heeft gehad. Het weer. Vannacht is het bewolkt en er kunnen buien vallen. Minima tussen 1 en 4 graden. Daarna opnieuw een grijze dag met af en toe een bui.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 at the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. I can tell the difference with my day ones. Read between the likes and the mentions. Dripping so hard cause I don't got friends. I got family at the end of the day. That's all I need. And you know that's what you'll always be. No matter how long it's been. No, I don't got friends. Ooh, ooh, ooh. I got family. Ooh, ooh, ooh. Yeah, yeah, yeah, yeah. You're gonna know your real ones when you touch that. Who there with you when it's dead and when you stressing if I do you wrong, I'ma fess it.